dat de journalisten vrij moesten komen. Het Openbaar Ministerie eiste dat de twee levenslang zouden krijgen... onder meer voor poging tot het omverwerpen van de staat. Rechters van de Centrale Raad van Beroep waarschuwen in de Volkskrant dat het kabinetsplan om de raad op te heffen leidt tot minder kwaliteit, vernietiging van kennis en hogere kosten. De Centrale Raad van Beroep is het hoogste rechtsorgaan op het gebied van sociale zekerheid en ambtenarenrecht. Het kabinet wil het werk onderbrengen bij de vier gerechtshoven, maar volgens de rechters hebben die minder gespecialiseerde kennis. Tankopslagbedrijf Fopak heeft het afgelopen jaar 325 miljoen euro netto winst gemaakt. Een stijging van 11 ten opzichte van 2014. Fopak is het grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf ter wereld. Door het overschot aan olie op de markt heeft Fopak op dit moment veel werk. Bodemonderzoeker Fugro heeft juist last van de malaise in de oliesector... en sloot het boekjaar 2015 af met een verlies van 372 miljoen euro. Consumenten kopen steeds minder producten waar veel suiker in zit. Marktonderzoeker IRI zegt dat de omzet van onder meer frisdranken en zuivelproducten zoals Vla vorig jaar fors daalden. Andere merken, zoals die van mineraalwaters, verkochten juist meer. Volgens de onderzoekers komt dat doordat die merken inspeelden op de lage suikerwaarden in hun product. Een inwoner van Reewijk heeft zijn huis vol mest gepompt om krakers te verjagen. Huizen worden gesloopt, meldt Omroep West. De man had al maanden ruzie met de krakers. Ze waren alles op straat gezet, maar onlangs kwamen ze terug. Om definitief van de krakers af te komen, pompte de eigenaar met een giertank mest naar binnen en boorde hij gaten in het dak.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 Miedo de tus besos, de no saber cómo acercarme a ti. Miedo de tus abrazos, de esos que nunca me das a mí. ZMM Jazz. We zijn begonnen met Chloe Bird con El Corazon. En uh, het volgende nummer is van Etta Jones. If I Had You. I could show the world how to smile. I could be glad All of the while I could change the gray skies to blue If I had you I could leave the old could start my life anew if I had a you. I could climb the snow-capped mountains, sail the mighty ocean wide I had you by my side. I could be a queen, dear, on ground, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do. speciaal voor ons oud-collega. first. blijven even bij de dames van de jazz. Eh, dus zojuist eh, Madeline Peru, nu Nora Jones. Come away with me. een aantal jaar geleden hadden wij Room 11. Intussen nog? in het nummer Lovely Morning. in thema van de ochtend te blijven. In the morning, Sabrina Stark. the moon is at its rest, you will find me at the time I love the best. Watching rainbows play on sunlight, pools of water, ice cream, cold light in the morning. Can't you imagine it? It's the morning of my life. yeah. In the daytime, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean below, building castles in the shift. mão nenhuma. het eerste uur had ik het al eventjes over Rokia Traore. Die 16 maart gaat optreden in de Noordzee Jazz Club in Amsterdam. Hier Leidu. 16 maart dus Sea Jazz Club in Amsterdam. We gaan door met Billie Holiday. All of me. can I go on? Yes for a Sunday Morning. Ja, kan ook niet anders. Benny Goodman met Ain't Misbehaving. Volgende nummer, John Coltrane, Duke Ellington. In a Sentimental Mood. Ja, dat was Dave Brubeck natuurlijk. Take 5. Nu Carol Emerald, Just One Dance. who's really got a plan. It's drawing me in magnetically. You haven't got forever, but I got that. Nederlandse klasse natuurlijk. Karel Emerald was eh, zangcoach bij uh, voor mij Idols of zo. En eh, nou ja, heeft nu een mooie carrière inmiddels opgezet. Een andere Hollandse zanger, rapper, ehm, Lange Frans... die heeft afgelopen week een, een, nummer uitgebracht. een nieuwe Het Land Van. Of Het Land Van, ja. Met daarin alle ja, politiek kwesties die eh, dan weer aan de kaak worden gesteld natuurlijk. Eh, maar het ging voornamelijk ook om de vluchtelingcrisis natuurlijk. Ehm, ja, en, eh, eigenlijk wachten we allemaal tot de wereld uit, uitgebrand is. En dat we het weer kunnen gaan opbouwen. Waiting on the World to, to Change van John Mayer. We see everything that's going wrong with the world. what you get is what you got. Cause when they own the information, oh, they can bend. was hem samen met eh, Ben Harper, John Mayer. We gaan deze aflevering ook weer eh, afsluiten met eh, Erik Troevas. Samen met Rokia Trouwen.